Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De zes Nederlanders die in het toestel van Egypt Air zaten... dat vanochtend werd gekaapt, zijn allemaal ongedeerd. Net als de rest van de passagiers en de bemanning. De piloot werd tijdens een binnenlandse vlucht gedwongen om uit te wijken naar Cyprus. De kaper wilde daar asiel aanvragen. Na uren onderhandelen gaf de man zich over. De bomgordel die hij droeg bleek toen nep. Minister van der Steur wil betere afspraken maken met Turkije over uitleveren van mensen aan Nederland. In een debat over de aanslagen in Brussel kreeg van der Steur veel vragen over de twee broers die bommen lieten ontploffen. Een van de broers Bakrawi werd vorig jaar door Turkije aan Nederland uitgeleverd, maar de Nederlandse ambassade wist dat niet. Pas een paar dagen voor de aanslagen hoorde Nederland van de Amerikaanse FBI dat de broers crimineel waren en geradicaliseerd. Het Joegoslavië-tribunaal heeft de Franse journaliste Florence Artman vrijgelaten. Ze was donderdag opgepakt in Den Haag omdat er nog een boete open stond. De journaliste had vertrouwelijke informatie over het tribunaal openbaar gemaakt. De boete die ze daarvoor kreeg had ze niet betaald. Daarom moest ze nu zeven dagen zitten. Omdat het grootste deel van de straf erop zit, kwam ze vanmiddag vrij. De rechtbank spreekt tegen dat Achtman in een isoleercel heeft gezeten... en onder slechte omstandigheden werd vastgehouden. Een klacht van haar advocaat is ongegrond een postbode uit Eelde, die ruim 16.000 poststukken heeft achtergehouden, is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Het meldt RTV Drenthe. De vrouw van 25 verstopte in drie jaar duizenden pakketjes, kaarten en brieven op school, zolder en in haar schuur. Ze zei dat ze het werk niet meer aankon na de dood van haar oma. PostNL ontdekte dat er problemen waren nadat een inwoner van Eelde aangifte had gedaan, omdat hij belangrijke post niet had gekregen. Het weer. Vanmiddag wat minder buien en meer zon. Morgen nog een enkele bui, maar vrij zonnig verder. En dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.